7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De belasting op woningcorporaties pakt slecht uit. De zogenoemde verhuurdersheffing werd drie jaar geleden ingevoerd... om het begrotingstekort te drukken. Maar doordat woningcorporaties miljarden belasting moeten betalen... verhogen ze de huren, verkopen ze huizen... en bouwen ze minder sociale huurwoningen. Blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU gaat de Nederlandse economie miljarden kosten. Door het teruglopen van de handel kan Nederland in 2030 10 miljard euro mislopen, heeft het Centraal Planbureau berekend. De Britten beslissen op 23 juni in een referendum of ze lid willen blijven van de EU. Als het antwoord nee is, leidt dat direct tot economische schade. De Amerikaanse president Obama hoopt dat zijn democratische partijgenoten hun onderlinge verschillen bijleggen, nu Hillary Clinton zo goed als zeker de presidentskandidaat wordt. De strijd tussen Clinton en haar rivaal Bernie Sanders was hard en Sanders wil nog steeds niet opgeven. Op de Amerikaanse tv zei Obama dat hij hoopt dat de eenheid in zijn partij wordt hersteld. Bij een schietpartij in de Israëlische stad Tel Aviv zijn vier mensen omgekomen. Twee mannen openden het vuur op bezoekers van een markthal. Zeker vijf bezoekers raakten gewond. De politie heeft beide schutters overmeesterd. Volgens de Israëlische politie zijn het terroristen uit een Palestijns dorp op de westelijke Jordaanoever. Politieagenten krijgen voorlopig geen taser. Het is te duur om alle agenten zo'n stroomstootwapen en trainingen daarin te geven. De nationale politie en minister van de Steur hebben wel besloten om agenten vanaf 2018 uit te rusten met een uitschuifbare wapenstok. Uit eerdere experimenten bleek dat agenten daar makkelijker en beter mee kunnen slaan dan de korte gummiknuppel die ze nu hebben. Het weer, de dag begint op sommige plekken bewolkt, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. De rest van de dag blijft het zonnig en droog bij 17 tot 22 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4, de richting Amsterdam bij Zoeterwoude, 3 kilometer. Op de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 3 kilometer. A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Harningsveld-Giessendam, 4 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 5 kilometer.